5 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Wijkverpleegkundigen mogen waarschijnlijk binnenkort stoppen met de 5-minuten registratie. Dat meldt de Volkskrant. Die registratie houdt in dat verpleegkundigen tot op vijf minuten nauwkeurig moeten bijhouden welk werk ze doen. Verplegers zijn daar volgens de Belangenvereniging een derde van hun tijd aan kwijt. Eind vorig jaar hielden ze een grote actie om er vanaf te komen. De betrokken partijen zijn sindsdien in overleg en voor 1 april komt daar waarschijnlijk een akkoord uit. Het Huis van Afgevaardigden in de Amerikaanse staat Florida heeft ingestemd met strengere wapenregels. Gisteren ging de Senaat in Florida al akkoord. Aanleiding voor de nieuwe wet is het bloedbad op een school vorige maand. Een 19-jarige oud-leerling schoot 17 leerlingen dood. De minimumleeftijd voor het aanschaffen van een geweer wordt nu verhoogd van 18 naar 21 jaar. En bij de aankoop van vuurwapens komt een verplichte wachttijd van drie dagen. Alleen de gouverneur moet de wet nog goedkeuren. In Buenos Aires is Reinaldo Bignone overleden, de laatste dictator van Argentinië. Hij stierf op 90-jarige leeftijd in een militair ziekenhuis... waar hij een levenslange straf uitzat vanwege onder meer schendingen van mensenrechten. Bignone was in 1982 en 83 de laatste leider van het beruchte militaire regime. Onder de junta verdwenen tienduizenden tegenstanders. Een deel van hen werd uit het vliegtuig gegooid. Er komt een toneelstuk van de bestseller Judas van Astrid Holleder. Vanaf september is de voorstelling te zien in Nederlandse theaters. De hoofdrol van Willem Holleders zus Astrid wordt gespeeld door René Fokker, schrijft de Telegraaf. Judas was het beste best verkochte boek van 2016. Er is ook een Nederlandse tv-serie over het boek in de voorbereiding. Het weer dan nog, de temperatuur ligt rond het vriespunt. Er kan wat regen vallen. In de ochtend is er in het oosten eerst nog ruimte voor de zon...